Renske van der Zallen met het NOS-journaal. Opnieuw is er een kritisch rapport verschenen over een afdeling van de landelijke politie... die verantwoordelijk is voor undercover-operaties. Aanleiding hiervoor was de derde zelfdoding in twee jaar tijd... van agent bij de dienst Speciale Opsporing. Dat meldt NRC, die de afscheidsbrief van een van de agenten in handen heeft... Uit het rapport blijkt dat leidinggevenden niet de hele waarheid aan nabestaanden hebben verteld... en dat de ondersteuning bij het undercoverwerk niet op orde was. Eerder werd er ook al een zelfdoding binnen de afdeling onderzocht. Toen kwam naar buiten dat undercoveragenten te veel aan hun lot worden overgelaten. Op Schiphol wordt dit weekend weer grote drukte verwacht. De luchthaven vroeg eerder al aan luchtvaartmaatschappijen om vluchten te schrappen... om de werkdruk bij personeel te verlichten. KLM gaf daarna aan zeker 47 vluchten te annuleren. Andere luchtvaartmaatschappijen hebben vluchten verplaatst. Schiphol heeft sinds de coronacrisis last van personeelstekorten. Door de pandemie werd er minder gevlogen. Daardoor zijn veel medewerkers hun baan kwijtgeraakt en wat anders gaan doen sinds het begin van de oorlog zijn al meer dan 1 miljoen Oekraïners naar Rusland geëvacueerd. Dat zegt de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov. Onder hen zitten ook buitenlanders en inwoners van de Donbass-regio. In Los Angeles, in de VS, heeft een uitvaartondernemer elf lichamen illegaal laten wegrotten. De man riskeert een celstraf van meer dan tien jaar. Waarom de man de stoffelijke overschotten niet heeft begraven is onduidelijk. Het mortuarium is inmiddels gesloten de meeste bewindslieden gebruiken soms hun privémail voor werkgerelateerde zaken. Ook communiceren ze vaak over werk via diensten als WhatsApp en Telegram op hun privételefoons. Minister Bruinslot van Binnenlandse Zaken heeft dit laten uitzoeken op verzoek van de Tweede Kamer. Het gebruik van privéaccounts wordt ernstig ontraden. Het weer vandaag kan in het noorden van het land een enkel buitje vallen. Verder is het bewolkt met af en toe zon.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 ZFM. much trauma in my life. I've been so cold to the ones who love me, baby. I look back now and I realize. and mama jij nou voorlopig maar klein? Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. dan hoop ik dat je diep van binnen hetzelfde blijft. Een kleine president gaat de wereld redden. Oh, dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Blijf jij nou als al die grote mensen net zo zouden denken dat de wereld zoveel mooier zou zijn. De wereld zoveel mooier zou zijn. Dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Zoveel mooier. Dan denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. good thing, but it's harder to remember the feeling when you're leaving me on red.